Volgens Juncker lag nog niet alles op tafel om tot een akkoord te komen. Allereerst moet het Griekse parlement volgens hem nog zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de regering. En ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Israëlische regering accepteert geen Palestijnse regering waaraan Hamas deelneemt. Dat heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman in New York gezegd tegen verschillende VN-ambassadeurs. Volgens Lieberman is een Palestijnse regering van nationale eenheid alleen in het persoonlijke belang van Fatah-leider Abbas en Hamas-leider Meshaal. De twee rivaliserende Palestijnse groeperingen sloten maandag in Qatar een akkoord. De nieuwe regering krijgt zeggenschappen over zowel de westelijke Jordaanoever als de Gazastrook. De huidige Palestijnse president Abbas wordt premier van de nieuwe regering. en moet nieuwe verkiezingen voorbereiden. Israël ziet Hamas als een terroristische organisatie. Eerder liet premier Netanyahu al weten dat Abbas moet kiezen tussen vrede met Hamas of vrede met Israël. Als laatste Beatle heeft nu ook Paul McCartney zijn eigen ster op de Walk of Fame in Hollywood. De ster ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. De 69-jarige Paul McCartney krijgt de ster omdat hij 50 jaar actief is als professioneel muzikant. Bij de onthulling waren een paar honderd fans van Paul McCartney aanwezig. John Lennon kreeg in 1980 nadat hij was vermoord als eerste Beatle een ster op de Walk of Fame. Daarna volgden George Harrison in 2001 en Ringo Starr in 2010. Het weer vrij helder met overal matige vorst. Overdag veel zon en droog en min 3 graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Hij wordt op snelheid gecontroleerd op de A20 tussen Rotterdam en Gouda op de A73 tussen Venlo en Nijmegen.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 Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan, what you doing, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you?